De plek waar de demonstratie vanochtend begon. Rond 1 uur had burgemeester Halsema een noodbevel afgekondigd... dat mensen dwong het museumplein te verlaten. De gemeente Amsterdam laat weten dat, er een nieuw noodbevel wordt afgegeven als dat nodig blijkt. Bij confrontaties met de politie is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. en zijn ook arrestaties verricht. Mensen die geboren zijn in 1997 en 1998 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik. Dat heeft demissionair minister De Jonge bekendgemaakt. Eerder vandaag werd ook al aangekondigd dat mensen uit 1995 en 96 aan de beurt zijn. Om in aanmerking te komen voor een boosterprik moet de laatste inenting of coronabesmetting wel tenminste drie maanden geleden zijn. Een petitie tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de TU Delft aan eurocommissaris Frans Timmermans is meer dan 8000 keer ondertekend. De universiteit wil Timmermans onderscheiden vanwege zijn prestaties rondom de energietransitie, maar het gaat niet om een wetenschappelijke uitreiking. Volgens de ondertekenaars van de petitie verliest de TU Delft haar geloofwaardigheid als wetenschapsinstituut door de uitreiking aan een politicus. Sven Kramer kan zich opmaken voor zijn vijfde Olympische Winterspelen. De viervoudig Olympisch kampioen is door de selectiecommissie van schaatsbond KNSB... aangewezen voor de ploegenachtervolging en de massastart. Ook Marcel Bosker is voor de ploegenachtervolging aangewezen. Met het aanwijzen van Kramer en Bosker is er in de Olympische ploeg geen plek voor Tijmen Snel en Daida de Tap. Het weer. Vanavond trekken buien over het land met kans op hagel of onweer. En vooral in het zuiden soms flinke windstoten. Komende nacht wordt het weer droog bij minima rond de 8 graden. Ook morgen kans op onweersbuien in het zuiden.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 Oh, when old Santa gets into town, he'll come down chimney down. Come down chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down chimney down. upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season with the whoop-de-doo and dickory-dock. And don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock it'll be calm down chimney, calm down chimney, calm down chimney down.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 Zet hem op ZFM. allemaal fijne dagen en een voorzitter.